en zorgen ervoor dat nu nog niet iedereen weet wat zijn uitslag is. Daardoor lopen jongeren hun eerste stapavond mis... Het kwam waarschijnlijk dus door hackers. Hopelijk hebben deze mensen hun uitslag wel op tijd binnen, want wat hebben ze er zin in? Een hele gezellige avond met iedereen eh, die we echt heel lang niet hebben gezien. Vet veel drinken. <laughs> ja. Oh, nou ik denk dat ik de helft van de avond niet eens meer ga herinneren. Dus <laughs> ik hoop dat het wel echt een leuke avond wordt. In het centrum van de Duitse stad Würzburg zijn drie mensen gedood door een man die hen met een mes aanviel. Er vielen zeker ook vijf gewonden. Op beelden op social media is te zien hoe een agent en omstanders de dader, een man van 24 uit Somalië, probeerden te overmeesteren. Hij werd door de politie neergeschoten, maar is buiten levensgevaar. De gaswinning in Groningen gaat nog zeker drie jaar langer door, zegt minister Blok. Zijn voorganger Wiebes beloofde dat de gaskraan over een jaar dicht zou gaan. Maar volgens Blok is het aantal grote aannemers daar nog niet aan toe. En opnieuw is er iemand in Den Haag op een poller geknald. Een poller is zo'n paaltje dat uit de grond komt en bijvoorbeeld alleen open gaat voor een bus. Maar deze Haagse horrorpaal valt niet echt lekker op. Want vandaag is de negentiende bestuurder er tegen aangereden in een maand tijd. Beetje eigen schuld wel, zeggen bewoners tegen Omroep West. Ik snap het niet. Mensen letten gewoon niet meer op. En ze denken gewoon van, eh, als ik doorrij gaat die polla wel omlaag. We zijn van plan om stoeltjes hier neer te zetten, een drankje en dan... Eh, staat er weer eentje te twijfelen, zo'n eikel. Kijk. Zelf zijn ze wel blij dat het paaltje er staat. Het was hier wel een snelweg eens Ze rijden soms 110. Alleen Max Verstappen, die missen we nog. Maar voor de rest was het gewoon een racebaan. Ja, toch? De gemeente gaat nu extra grote waarschuwingsborden neerzetten. Het weer, veel regen, zowel morgen als vannacht. Morgen een graad of 25. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB. In Noord-Holland viel op de A7 van Horen naar Heerenveen... tussen Wieringenwerf en Breesandijk 4 kilometer door de werkzaamheden. De vertraging is een half uur. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu, See It. Maar ja, voor jullie staat de dansvloer wagenwijd open. En ik wil je zien dansen. Ik wil je zien stampen in deze benauwde, zweterige ruimte. Ik zeg, here we go! away. gon' stop. it, it your body, your body, your body, your body, your body, your body, your body, your body. You want it, take it, come get your love. Come get your loving, come get your loving, come, come, come, come, come. We all keep it locked inside. I can take it, take it. You're always on my mind. Wanna taste it, taste it. It's not enough, not enough, not enough, babe. Won't you love when you touch and your body? Not enough baby. not you love and your touch and your body. Your body. Your body. Your body. Your body. Your body. Your body. Your body. Your body. You want it. Your body. Got it. Your body. You want it. Your body. You got it. Your body. you want it. Your body. You got it. always on my mind, and I'm here for all.